ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft dit jaar een derde van de asielaanvragen goedgekeurd. Dat is een stuk minder dan vorig jaar. Toen kreeg dik de helft van de aanvragers asiel in Nederland. Die daling komt volgens de IND doordat er een eind is gekomen aan het conflict in Syrië. Vorig jaar was het daar natuurlijk gewoon nog oorlog. Dus als je uit Syrië kwam, dan eh, had je een vrij grote kans om eh, asiel te krijgen. En inmiddels eh, is dat niet meer zo. Er zijn ook nog een aantal andere oorzaken. mensen die elders in Europa al asiel hebben aangevraagd, die krijgen geen vergunning. Dus dat weegt ook mee. Dit jaar werden tot nu toe 38.000 asielaanvragen gedaan. Het aantal aanslagen met vuurwerkbommen blijft hoog. Daarom zijn strengere Europese regels nodig om een eind te maken aan de productie van zware explosieven en de illegale invoer ervan. De politie en gemeenten doen die oproep. Ook zouden de grenscontroles strenger kunnen. Kweekvleesmaker Meatable stopt ermee omdat de resultaten tegenvallen. De Leidse start-up werkte sinds 2018 aan stukken vlees... waar geen dier aan te pas komt. Ze kweekte stamcellen van bijvoorbeeld een varken op tot spier- of vetcel. Maar dat is vrij duur en er is nog geen Europese toestemming. En in Spanje is de jaarlijkse trekking van El Gordo bezig. Dat is een beetje de Spaanse versie van onze eindejaarsloterij. Het winnende lot wordt bepaald met een enorme bol vol met bingo-balletjes. De nummers en geldbedragen worden in een volle zaal gezongen door schoolkinderen. 79.432, 4 miljoen! El Gordo is de grootste loterij ter wereld. In totaal is er dit jaar 2,7 miljard euro aan prijzengeld uitgedeeld. Heb ik het weer nog voor je. Het is droog en op de meeste plekken ook met lekker veel zon.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 People getting down, that's right. From AM to PM. Everybody looking like stars. All the chicks and the fellas in the bars. All of y'all bumping this in your cars. From AM to PM. 365 days a year, 24 a day, 7 days a week. Now when you're driving in your 4x4 and you turn this up on your stereo, whether We got the beats and breaks and your body shaking. We're doing it all night long. Passion. ZFM. Now. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.